Het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank wilden niet meewerken aan een doorstart omdat ze niet geloofden in de levensvatbaarheid van de bank. Bos heeft minister Donner van Sociale Zaken gevraagd de werknemers van DSB met voorrang te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. In Afghanistan moet een tweede verkiezingsronde worden gehouden. Dat zeggen bronnen rond een klachtencommissie die namens de VN onderzoek deed naar fraude bij de presidentsverkiezingen in augustus. Volgens de commissie zijn honderdduizenden stemmen ongeldig omdat er fraude in het spel is. Daardoor zakt Karzai onder de drempel van 50% om zijn herverkiezing direct veilig te stellen. De Afghaanse kiescommissie moet de bevindingen van de klachtencommissie nog wel overnemen voordat er een tweede verkiezingsronde kan worden gehouden. De vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de eigenares van een kinderdagverblijf in Amsterdam komt morgen op vrije voeten. Ze blijft wel verdachte, zegt het Openbaar Ministerie. De eigenares werd in augustus bij haar crash in Amsterdam-West doodgestoken. Een paar weken later werd een man van 41 gearresteerd. De vrouw die begin deze maand werd opgepakt zou opdracht hebben gegeven tot de moord... omdat de crash-eigenares een relatie zou hebben gehad met haar man. In Frankrijk is de tweede man van de politieke tak van de Baskische terreurbeweging ETA opgepakt. Hij werd aangehouden in Bretagne bij een gezamenlijke actie van de Franse en de Spaanse politie. De ETA-leider Aguilar was in het gezelschap van een vrouw die ook werd gezocht. Het paar was bewapend en reed in een gestolen auto. De ETA-leider werd al zeven jaar gezocht. Het weer, vanuit het westen opklaringen. Het blijft droog.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 106.9 ZFM ZFM Every window in my hometown is empty And I really don't know why In the house you used to live in is cold and falling down tears from the stars.